5 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse verkenner Curiosity landt vanmorgen op Mars. Het wagentje gaat de komende twee jaar op zoek naar sporen van leven op de rode planeet. Rond half acht moet Curiosity landen. Als die landing slaagt zal het bijna een kwartier duren... voordat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA contact krijgt met de Marsverkenner. De NASA zet een nieuwe techniek in om het voertuig op Mars neer te zetten. Een vliegende kraan die laat Curiosity de laatste meters zakken tot op de grond. In het noorden van de Sinaï-woestijn hebben aanvallers zeker 16 Egyptische grensbewakers gedood. Zeven mensen raakten gewond. Volgens de Egyptische televisie zit een islamitische strijdgroep achter de aanval. Die werd uitgevoerd niet ver van de grens tussen Egypte en Israël. De daders, die maskers droegen, maakten twee voertuigen buit... waarmee ze de grens naar Israël overstaken. Een van de voertuigen vloog in brand. De andere wagen werd door een Israëlisch helikopter vernietigd. Volgens Israël zijn zeven verdachten gedood. Wereldrecordhouder Usain Bolt heeft zijn Olympische sprinttitel geprolongeerd. In Londen won de Jamaicaan met overmacht de 100 meter in een tijd van 9,63. De Nederlander Thurandi Martina, die zich verrassend voor de finale had geplaatst... eindigde als zesde in een tijd van 9,94. Het zilver ging op het koningsnummer naar de Jamaicaan Blake. Brons was voor de Amerikaan Gatlin. De Britse politie heeft een man gearresteerd... die tijdens de 100 meter finale een flesje op de atletiekbaan gooide. De dronken toeschouwer deed dat vlak voor het startschot. Judoka Edith Bos zat op de tribune vlak achter de man en zag wat er gebeurde. Zij sloeg hem met haar vlakke hand op zijn rug. Winnaar Usain Bolt zei na de wedstrijd dat hij niets van de flessengooier en van de commotie heeft gemerkt. Het weer, een aantal buien trekt over het land, vooral in het noordwesten... en aan de kust is er kans op onweer. Overdag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af... maar neemt ook de buiigheid weer wat toe... en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Met Axel van der Ende. oh, oh, on the radio. my baby and I first met everywhere. Zij stonden hier vorige week live en al met Hammond, trombone, melodica en meer, de Backbeat Collective. Dit is Cairo's Nacht van het Goede Leven. Met Axel van der Ende. Eerder deze nacht hebben we al genoten van Samba Touré en zijn gevolg. En inmiddels zijn alle pluggen weer in nieuwe bestemmingen gestoken. Snoeren zijn op en weer uitgerold. Microfoons verhangen. Apparatuur met lampjes, klepjes, knopjes, choke, clicktrack en autopilot geïnstalleerd. We hebben het vloerkleed van Eric Clapton, de bureaulamp van Mitch Ure... het kamerscherm van Diana Ross, de vliegenmapper van Bono... en het rechterbeen van Ian Anderson van Jethro Tull voor als het van pas mocht komen. De meeste van onze muzikale, muzikale gasten gaan echter helemaal op in hun muziek. En dat geldt vast ook voor de vrouw die nu gaat spelen. Afkomstig uit Pittsburgh, maar al een tijd inwonend in Nederland. En net optreedt terug uit het Zwarte Woud. Hier is, live in de Nacht van het Goede Leven, Kaylee Leaf. my is where the heart is. My mama used to tell me when I was just a little girl. lately I've been thinking about all the miles I've traveled. And all the roads bring me back to you. You're the one I wanted. Can't do this without you. Feels like we're a thousand. wish that I could kiss you if only you could hear me. Maybe I could fix the mess I made, the mess that I made. And we are miles away. be so empty. Cause every little thing reminds me of you. Looking at the picture when we were happy. Now I can recognize myself no more. Live in de Nacht van het Goede Leven. Kaylee Leith en Miles Away. Zometeen is ze weer terug voor meer muziek. Eh, we, draaien nog een, eh, we laten nog een gedicht horen wat eh, te horen was in Hemelbestormers bij de Karen op Radio 2 te horen in het nieuwe seizoen weer op zondagmiddag. De auteur leest het zelf voor. Bernard Wesseling leest De Schets is weer eens beter. In zijn wens boven de gevaren uit te komen... heeft de mens zich de engel gedroomd die mythische paspop met de geverfde blos. Onbeholpen toegerust op de hemelvaart. Zo is de nimbus al een hol verzinsel. Maar ook de vleugels zijn valse schijn van wat was en albatros moet zijn. Een paar vleugels dichter bij God dus, welke, volgens de wetten van dezelfde fantasie, met ons geen flop van een duo wilde vormen. Wenden wij ons daarom tot kinderen. Zij kunnen het nog. Niet doen alsof ze, niet doen alsof... wanneer ze hun tekeningen maken over later. Die waarvan wij wat graag de verte zouden betrekken. Als de gepaarde bogen van het vroegste perspectief de vogels. Fleetwood Mac en Albatross. 6 augustus, is in de geschiedenis geen gezellige dag. In 1890 wordt op deze dag de eerste mens ter dood gebracht op de elektrische stoel. In 1945 werpte Enola Gay de eerste atoombom af boven de Japanse havenstad Hiroshima. Maar gelukkig is er meer. Want drie jaar later is dit ook de dag, in 1948, dat Fanny Blankers-Koen... de female Flash Gordon van de Lage Landen zo verpletterend hard loopt... dat ik nog steeds denk dat er met de beelden geknoeid is. Net als met de maanlanding, want daar kun je ook de touwtjes zien left it all gone. World on my shoulders standing so strong. Chase my path with all the crews gone. Success and I ain't like a true one. Dropping the hour, pulling this offload. Negative vibe now, we just that road. Swinging the hour, getting pissed when cold. Winning's the key, make it known. Walk you spinning faster. Day by day gets harder. Oh, I'm a soldier, fighting till it's over. Nou, volgens mij zit alles in de auto. Ja? Hoe laat zullen we morgen vertrekken? Nou, ik stel voor dat we morgenochtend vroeg om een uur of zeven vertrekken. Dan zijn we voor de files de grens over. Dan zijn we om een uur of vijf in Zuid-Duitsland. Dan zoeken we daar een hotel en daarna gaan we iets eten. Of we gaan eens iets eten en dan zoeken we daarna een hotel. Maar mhm. we kunnen ook vannacht vertrekken. Dan rijden we in één stuk door naar Italië. Zetten we de auto wel even de kant om een uur of anderhalf uur of twee uurtjes te rusten. Mhm. Maar dan zijn we morgenavond gelijk op de camping. Nou even controleren of alles in de caravan zit. Daarna eten we voor de caravan of in de kantine of we halen wat. Na het eten even de camping verkennen, even kijken of de familie van Oort er is, de familie van Rees, even langs zijn kantine. Vragen we meteen hoe het met het zoontje van Carle is. Daarna drinken we een flesje rode Lambrusco en dan gaan we lekker slapen, want dan zijn we hartstikke moe van die lange reis. Of we gaan eerst nog eens lezen, of een potje kaarten, maar ik denk dat we gelijk gaan slapen. Mooi. Nou, de volgende ochtend doen we s'morgens de boottocht en smiddag een stadje, of s'morgens een stadje en smiddags de boottocht. En dan doen we boodschappen en in de iets mak. Nou, dan is het dinsdag, gaan we lekker die heerlijke koffie drinken... in een straatje achter de haven. En dan gaan we de rest van de dag lekker op het strand liggen. Oh, maar misschien kunnen we dat beter de eerste dag doen. Dan noemen we de tweede dag de boottocht. Maar die derde dag gaan we in ieder geval die wandeling maken... naar Sintergaten bij het kruis op de berg. Moeten we wel vroeg vertrekken, anders is het veel te heet midden op de dag. Dus ik zet de wekker wel op 6 uur. Goed. Of om half zeven. dan zijn we lekker vroeg. En dan kunnen we de rest van de dag weer op het strand liggen. Nou, dan is het donderdag en dan gaan we naar Lugano of naar naar Locarno met de familie van Rees. Want, die zijn er nog, nooit geweest. En dan komen we terug en dan gaan jullie de barbecue aansteken. En na de barbecue gaan jij badmintonnen. Kijken of je het record van Henk en Tini kan verbreken. Hoeveel hadden die ook alweer, Henk en Tini? 781. Nee, schat, ze hadden er wel veel, maar ze hadden er geen 781. Dat weet ik zeker. Nou, dat kan je wel zeggen. En we zeggen gewoon 781, maar dat was het niet. Want dat was iets van 561 of 5... 561 nou, oude record. Tuurlijk, schat. We zeggen gewoon 87, maar dat was het niet. Want het was iets van 563. Ik heb het in mijn schriftje opgeschreven, <laughs> dus ik weet zeker dat het 563 was. Maar we zeggen, ja, we zeggen gewoon 87, maar dat was het niet. Dan is het vrijdag, dan gaan we lekker naar de overkant van het meer... waar ze die lekkere yoghurt hebben. En dan komen we terug en dan gaan we lekker voor de kerven zitten. Of op een terrasje, of we zetten de kerven op een terrasje... of een terrasje op de kerven. Nou, dan is het toch alweer een hele week voorbij... En wat doen we dan op zondag? Ja, je hoeft toch niet alles te plannen? Figo Waas en Joep van Deuden komen van eh, Niet uit het raam. Dit staat op de cd. Zinloos genieten hun sketch over eh, vakantie. Ze zijn er weer eh, klaar voor. Ze zijn met z'n drieën. En ze gaan Stand Up Straight spelen. Opnieuw live in de Nacht van het Goede Leven. Hier is Kaylee Leaf. you talking to in that tone of voice? Oops, did I say that? I'm sorry, but I meant that. I have a strong feeling of no regrets. I keep my head up high and won't make any bets. Just know the truth when I speak it, and everyone around me will say it too. I'm just a ramble without a two. So there. sin and bonds are broken upon. Yeah. Stand up straight, no need to argue or debate. Imagine everything's in your mind, reality not far behind. Stand up straight, no need to argue or debate. I should and I wish that I could look for more excuses I won't find. Look for more excuses I won't find. Do do do do do. Stand up, stand up, stand up. You gotta stand up straight. Cause I should and I wish that I could. Look for more excuses I won't find. Stand up. Kelly Leith live met Stand Up Straight. Ik ga even een gesprekje met haar voeren als ik je aan de tafel mag eh, uitnodigen. Twee muzikanten zijn er meegekomen met uh, eh, Kelly en ze speelt zelf een gitaar. Zo. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> Goedemorgen. Is er een lekkere tijd voor je? Ah, ja, prima. Ja. goed wakker. Gaat goed, hè? <laughs> Wel. ja. ja. En dan gewoon, eh, ja. ja. Je komt uit Pittsburgh en toch kunnen wij Nederlands praten. Ja. Hoe kan ik kan wel Nederlands praten. Ja. Ja, het <laughs> was, het was, het was eerst eh, even wennen, maar het is een kwestie van heel veel lezen in het Nederlands en tv kijken. Ja, maar je woont hier? Ja, zeven jaar al. Ja? hoe is dat gekomen dan? Ja, goed. Eh, mijn, man komt uit Nederland en ik heb hem leren kennen op school. En hij zei, eh, ja, ik wil eh, ooit terug naar Nederland. Nou, ooit was wel <laughs> gekomen. Dus in 2005 ben ik naar Nederland verhuisd. Ja, dus je hebt hem in Pittsburgh leren kennen? Ja. ja. En um, ja, het was, echt, het was echt goed gegaan. Alleen de eerste jaar maakte het niet werken. Dus en toen was ik echt begonnen met mijn liedjes schrijven. Dus Oh, zo is het gekomen? Ja, zo is het gekomen. Ja, ik heb altijd gezongen in de kerk en eh, op school en ook in coverbandjes. Mhm. Maar mijn eigen muziek was echt pas begonnen toen ik hier kwam. Dus... Dus gedwongen door de ledigheid ben jij eh, hier begonnen met liedjes schrijven. Ja. Dat deed je in Amerika nog niet? Eh, niet, niet echt, meer coverbandjes. Misschien een, nummer of twee zelf geschreven. Maar het was nooit echt serieus. Het was nooit echt Speelde je wel al gitaar toen? Ja. En uh, nou hier dus, je bent hier begonnen met liedjes schrijven. En kwam het, uh, het country genre er toen meteen uit? Ja, het was heel daar. rond die tijd eh, zat ik heel veel naar country music te luisteren. Ja. Um, van, van Keith Urban en Lady Antebellum. En um, heel veel van die new country muziek. En ik mm het pak gelijk aan. Het is echt iets, ik vind gewoon um, eerlijkheid heel belangrijk eh, voor schrijven. Want ja, soms is het zo moeilijk om eerlijk te zijn met mensen. Maar door liedjes kan dat altijd. <laughs> je kan altijd zeggen wat je wil. Dus, eh, liedjes kun je altijd eerlijk zijn. En het gewone leven... Nou, niet echt. <laughs> Not without hurting people's feelings. Ah. <laughs> Ja. Dus als we naar je liedjes luisteren, dan, eh, dan weten we wat je echt bedoelt. Ja, ja. ja. En waar laat je je door inspireren, behalve dan door die eerlijkheid? Want waar ben je dan eerlijk over? Ehm, gewoon eh, dingen dat ik zelf meemaak, of mensen om me heen, of wat ik op tv zie, of wat ik hoor, of eh, iets in de nieuws, of ja, gewoon van alles zelfs. Dus, het moeten menselijke dingen zijn. Ja, het moet wel me, me aanraken en ja, dan bijvoorbeeld eh, een nummer op mijn Day heet Little Miss Perfect. Mhm. En het gaat over een schoonheidwedstrijd voor al die kleine kinderen op je tv-programma Toddlers and Tierras En ik was zo kwaad en ik zat zo met mijn notebook en mijn pen. En binnen ja, tien minuten heb ik een nummer geschreven. Maar ja, dat, dat raakt je zo aan en, en ik moet iets zeggen dan. Ja. Dus. en uh, waar, hoe treed je op? Want je bent nu met twee muzikanten hier. Ja, meestal met een full band. Ook, eh, kan ook akoestisch. Ja, het ligt dan hoe we dat willen doen. Soms eh, gewoon met mijn violisten. Ehm, ja, ja, ik heb een violiste en mijn multiman uh, Bas Ride. Hij speelt best veel eh, <laughs> instrumenten. dus het is wel echt ideaal. ja, de pedalstil, de dobro, mandoline, mondharmonica. Dus, ehm, dat is handig, hè? Oh, het is echt handig. Ja, we <laughs> hebben, hebben in Vlissingen een week of zo gespeeld. En ook in Almere gewoon met z'n tweeën. En hij kan gewoon zo, zo eh, zijn eh, instrumenten eh, even bij spelen. En het is echt... Want ik speel gewoon gitaar, maar ja, met, de, met de mandoline of die pedalstel ja, is het echt een hele andere nummer natuurlijk. Dus... Ja. Op wat voor plekken speel je? Um, gewoon in, een poppodiums. Eh, ik heb bij uh, de Beveiligingsfestival gespeeld in Breda. Dat was ook leuk. Zo'n eh, mhm. zo'n grote festivals. Ehm, ja, um, hier op radio, af en toe op radio. Um, ik ben nu bezig in Duitsland. Dus optredens in Duitsland. En zijn we bezig met meer optredens. Ik ga meer zeggen over wat er gaat gebeuren deze week op mijn website. Dus okay voor meer informatie. Dus ik ga iets leuks eh, zeggen deze week. Ja. Maar... Nou willen graag eh, eh, Nederlandse artiesten, die dromen er vaak van... om door te breken in Amerika. Nou ja, daar kom jij vandaan. Ja, Geldt dat voor jou ook? Of wil je dan liever hier doorbreken? Um, het maakt niet uit waar. Ik wil gewoon spelen, zoveel mogelijk. En ehm, ik ben in maart naar Nashville geweest en heb daar gespeeld bij die Bluebird. En dat is echt legendary in de plek om te spelen. Dus voor mij was dat echt zo, oh my god, weet je. Dus mhm. dat was echt leuk. En ik heb uh, optredens gedaan in Pittsburgh. En nu ben ik bezig met mijn tweede album. Dus ja, alles uh, weer... Uh, ja. Denk je nu nog steeds in het Engels of in het Nederlands al? Ja, het is zo raar. Soms, soms droom ik in het Nederlands. Dan heb ik zoiets van, nou, wel ha, ik kan het wel, weet je. Want ze zeggen dat als je, als je begint te dromen en het, ja, in een andere taal... Dan, dan, kan je niet meer terug. Ja, en, en, en ik, ja, ik wil dat niet zeggen, maar ik vloek heel vaak in het Nederlands. Ik heb geen idee waarom, <laughs> maar... ja, meer dan in het Engels. Ja, dat is wel grappig, maar... Ehm, en als je, als je gaat schrijven, dan is dat nog steeds Engels? Of? Ja, het is, het is Engels. Ja, ik, durf niet te schrijven in het Nederlands. Hmm. Maar ik lees heel veel in het Nederlands. Maar schrijven... Hmm iets te verzinnen in het Nederlands. Ja, hmm, denk ik Nog niet. maar zou je het Nog niet, maar, maar, maar ooit. Ja. ja. Misschien. Weet het nooit. Ja. <laughs> you never know with me. <laughs> Hey, we gaan weer naar je luisteren. Ehm, stel even je muzikanten voor, met wie je speelt uh, vannacht. Eh, dat is mijn man, eh, Rob van Disseldorp. hij speelt een paar nummers mee vandaag. Op gitaar, op, gitaar. gitaar ja. En um, ehm, uh, eh, Basri Day op uh, al de instruments. Eh, ja, uh, yeah, pedalsteel en mandolina en mondharmonica. Dus we gaan nu een different version of me spelen. Dat staat op je album Miles Away? Ja. Nou, neem weer plaats. Dan gaan we opnieuw luisteren naar live muziek in de nacht. Kaylee Leaf. Every word hangs from my tongue, kinda like a loaded gun. I can't be myself when I'm with you. So I pretend that I'm okay with all the things that you would say, but inside I was dying to come in. Well, I'm sorry I misled you. I'm not used to this at all. Now you're staring at me. You know you make me feel so small. Don't wanna wake up being someone I don't even know. Well, I'm sorry this is over. I got to go Couldn't get my act together. Was afraid of what you'd see. So I hid behind my broken lie and showed you a different version of me. Every thought is in my head so alone in our own bed. I kinda hate myself when I'm with you. And every step in front of me is further from my destiny, and inside me, a stranger is born. Well, I'm sorry I misread you. I'm not used to you no more. Now I'm staring at you. Do I even know you at all? Don't wanna wake up being someone I don't even know. Well, I'm sorry, this is over. I got to go. Couldn't get my act together. Was afraid of what you'd see. So I hid behind my broken lie and showed you a different version of me. Whoa, whoa, whoa, whoa. Before you start sinking my ship, I better hang on gotta stay strong. Should I surrender? I'm losing my grip on the person that I thought I would be. The one that you refuse to see. Well, I'm sorry, I misled you. I'm not used to this at all. Are you staring at me. You know you make me feel so small. Don't wanna wake up being someone I don't even know. Well, I'm sorry, this is over. I got to go. Couldn't get my act together. Was afraid of what you'd see. So I hid behind my broken lies and show you a different version of me. Whoa, whoa, whoa, whoa. Every word hangs from my tongue, kinda like a loaded gun. I can't be myself when I Different Version of Me, Kaylee Leith, live. En straks is ze nog terug. Ja, deze lag al een tijdje op eh, het stapeltje van... god, die moeten we toch echt eens een keertje draaien, want het is zo leuk. Vier broers uit Zwitserland en eh, nu Born This Way op één is gekomen in de Homo 100. Gaan we hem draaien. 77 Bombay Street met I Love Lady Gaga. of the Fiji Gees see 77, Bombay Street en I Love Lady Gaga. En dit, dit is een band eh, waarvan je denkt van ja... Eind jaren 90 toen probeerden ze mee te liften in de opkomende stroom van uh, Nederlandstalige bands. En ondanks de geweldige stem van de zanger waarvan je altijd denkt van bij wie, welke band hoorde die nou ook alweer? Is het nooit echt gelukt, maar dit is een fijne plaat om naar te luisteren. Zo'n mooie planeet ligt te laaien. Ik zou wel eens een tijdje willen wonen op de maan. Het schijnt niet zo moeilijk meer te zijn om daar te komen. Een paar jaar meer dan honderdduizend kilometer hier vandaan. Maakte de reis al zo vaak in zo heerlijk rustig. Geen televisie, geen verkeer. En ik zou me geen moment vervelen. Ik de luchtkastelen, heel ver weg van deze atmosfeer. Soms is de aarde of Zou er dan nog iets van overblijven? Zou je het Noordpoolijs kunnen zien smelten vanaf daar? Zou je de olie op de oceaan zien drijven? een blauw met de groene wereld? Of is dat beeld inmiddels fout? En zie je vanaf daar de tranen van de aarde? Caro's Nacht van het Goede Leven. Met Axel van der Ende. Marit Larsen tilt de vroege ochtend naar eh, de bovenste plank van haar eh, tweede plaat uit 2008. The Chase was dit eh, Addicted. Volgende week ook weer live muziek in de Nacht van het Goede Leven wij boffen, Mr. Wallace eh, komen. Ze zijn met z'n heel velen en we ontvangen ook de Vlaamse muzikant Peter van Ewijk. Peter is de helft van het cabaretduo Lankmoed. Vorig jaar speelden ze in de finale van het cabaretfestival Cabaretten. En hij doet meer. Hij eh, maakt dubstep met eh, The Walton Hoax. En hij heeft een nieuw retro-modern project onder de naam De Lading. Weet er nog niet zoveel van, maar hij komt het hier live uitvoeren. Hier hoort u hem met zijn partner Jan Geubelmans in het duo Lankmoed. Dit is Schijnbedriegt. Niemand heeft je ooit gekend. Niemand heeft je weten zijn. Geen mens hoorde je schreeuwen. Van genot of van de pijn. Of van allebei. Heb je zelf nooit voelen leven. Al was het maar voor even. Stiekem in jezelf bent altijd grijs gebleven. Geen held en geen rebel. Je hebt nooit iets geprobeerd. Trok het avontuur niet aan. Nooit gespeculeerd. Altijd met je beide voeten op dezelfde plaats gestaan. Verzand in de routine alleen in de woestijn. Verbrand voor elke liefde, staan wachten op het eind. Ver onder het maaiveld, altijd achteraf. Veilig in de kudde, veilig tot het graf. En bedriegt maar in jouw geval klopt dat niet. Het leven is een feest maar jij bent altijd zo Want je moet grijpen, je moet graaien. Leef het steeds in lichter laaien. Dans in storm doorheen het heden. En wees blij met je verleden. Drink het steeds met volle teugen. Laat de eeuwigheden heuken. Vrij de uren in de dagen. Blijf je dromen steeds na jagen. Je moet roepen, je, moet tieren. Je moet alles blijven vieren. Elke dag, elke seconde. Laat je gaan in elke zonde. Ik heb er echt niet tegen jou. Want jij bent dood en ijzig koud. Met een hele warme vrouw. Die trekken wij netjes uit de rouw. En uit haar kleren, uit haar lijden alle achterstand ontvrijen. Dus bedankt voor al je sparen en om het fijn te bewaren. Oh, oh, oh. Hey weduwe, zeg weduwe, wat denk je er eens van? Je ziet er werkelijk heerlijk uit. Tijd om op de koffietafel lekker eens van deel te gaan en schijn bedriegt. Want zo klein is dit gitaartje niet. Leven is een feest ik ben zo blij dat hij er is geweest. schijnbedriegt van Lankmoed. Een nagekomen boodschap nu van het eh, vorige uur... toen eh, er veel uh, vakantiecabaret door de nacht klonk. uit het programma Voor Ons Hoeft Het Niet van Bert Visser... opgenomen vlak voor de zomer van 1996. Een stukje kamperen. Eén keer zijn we wezen kamperen, weet je. We zijn, ik, zou, ook zeggen hoe we zijn, het heeft me overgehaald om te gaan kamperen. Laat ik zo zeggen. Gaan we één keer kamperen. Dus ik pak die koffer. Nee, we gaan niet met die koffers. Die gaan niet mee. We gaan met een rugzak. Je schijnt te moeten kamperen met een rugzak. Man, rugzak. Volgens mij dat is gewoon een naam van een uitvinder. Rugzak. Oh. En zijn broer heet slaapzak. Zo, zo, zo zeg. Nou, dan heb je eindelijk alles uit die koffers weer. Weet je wel, moet alles in die rugzak. De helft wil niet mee, maar de rugzak gaat veel minder in. Zo'n zijvakje gaat in één schoen in. Nou, eindelijk heet die rugzak op. Breuk in je rug, doet niks. Je blijft lachen. Hupsakee, en ga maar doen. En dan, heb je, dan moet boven op die rugzak, moet daarboven moet een, een, een teentje. Doe dan met die stangen. Daarboven moet een slaapzak. En daarboven moet zo'n rolmatrasje, zo'n campingmatrasje. Die slapen zo lekker. Ah, zo niet dat nou toch allemaal. Ik drie weken te keutel op zo'n matrasje. Ik heb thuis een alping van 18.000 piek. Ik heb thuis een ouping. Als ik aan een touwtje trek, word ik gelanceerd. Geweldig bent. Nou, trek je niet maar dan aan een touwtje, dan pleurt hij elkaar. Ik vond het helemaal niks. Notabene s'nachts in Griekenland regen. Dus dan mag ik de tent uit om zo'n tank om de tent heen te graven. En een uur later moet je pissen, flik je zelf in die greppel. Sta met je mama Lou in de modder. Helemaal niks. Kijk die gaslampjes? Met die blauwe gasflessen moet ik het nog uitleggen ook? dat moet je dan op elkaar schroeven. Doe je, eigenlijk, doe je dat net te laat, weet je wel. Dan is dat te donker. Nou, jij moet op de tas. Nou, de poten liggen open, het meurt naar gas. Het is een glazen kap, is zo stuk, is heel dun glas. Weet je wel, blij dat je het al heel uit doosje hebt. Nou, dan, dan gaan er kousjes overheen, weet je wel. de kous heeft misschien al een keer gebrand. Dan mag je er geen tweede keer aan zitten poeien. Lig gewoon om twee uur met die gas. Ik heb thuis voor 30.000 schulden halogeen. nou, s'nachts is donker, dan wil je toch vrijen. Maar je ziet niks, dan zoek je de condooms. Dan trek je er per zo'n kousje omheen. En een uur later die de gaslamp aan, dan denk je, waar stinkt er hier aan bij je? Met spijt, een beetje spijt, een beetje spijt. Nou, altijd mug in de tent. Hoe de beesten ik om mijn godswonden. Hartstikke dure tent, 12 horkjes, 14 rits, altijd muggen binnen. Voor mij staat die familie mug al klaar als jij de tent opzet. Goedemiddag. met zo'n koffertje met angeltjes. Dus die prik je helemaal lek. En ik dacht dat je precies weet waar ze zitten. Weet je, je hoort ze wel. Of je slaat telkens mis, of ze reïncarneren in vier seconden. Nee, ik geloof niet dat ik zo enthousiast ben over kamperen. Bert Visser. We zijn bijna aan het eind van de Nacht van het Goede Leven. Maar ze gaan nog een keer spelen. Rob is hier, Bas is hier en Kelly Leaf. This big small town got its hands all over me. I don't want to wake up in a city with new lights. Ain't nobody telling me where and who I want to be. Open up my eyes and see that something just ain't right. Wasting time place that I know I will never be. Shifting gears till I find everything that I want in this life. Feels like letting go, but I'm holding on. Can't seem to fight it off, cause I'm not that strong, but maybe. sound right. to walk through, but no one ever lets me in. Always telling me where to go. It's like I have no real home. Never felt so alone. Still, won't be held down. Wasting time in a place that I know I will never be shifting gears till I find ons laatste are Growing Up. I grew up in a family of five. I looked outside and I was glad to be alive. Mommy loves me and daddy does too. Throwing stones is what we used to do. Then I turned eight, I thought it was great. I played outside with my favorite mate. Lights came on, I knew it was time to head back home. It was only a climb, it was a climb. guided me to my man. Cause that was the original plan. That was not you wanna be but you sit down and you do what you're told cause everyone grows up one day live in de Nacht van het Goede Leven. Samba Toure was hier ook live. Terugluisteren kan via radio1.nl. Nico, Wouter en Axel maakten deze Nacht van het Goede Leven. Ik wens u alvast een eh, prettige maandag. Volgende week dan zijn we er weer met Mr. Wallace en Peter van Ewijk. Straks het Radio 1 Journaal. Fijne maandag.